5 uur. Clemens Peters met het NOS-journaal. Diplomaten hebben twee jaar geleden geprobeerd om vier mannelijke jihadisten uit Syrië gecontroleerd naar Nederland te halen, om ze hier te vervolgen. Ze wisselden daarvoor informatie uit met Turkije en het Vrije Syrische leger. Dat blijkt uit een reconstructie van de NOS op basis van mailwisselingen van ambtenaren. De acties speelden tijdens de vorige kabinetsperiode en hebben uiteindelijk niet geleid tot de terugkeer van jihadisten. In de Turkse stad Istanbul worden de stemmen van de burgemeestersverkiezingen van zondag deels opnieuw geteld. De kandidaat van de oppositie haalde de meeste stemmen, maar de AK-partij van president Erdogan tekende bezwaar aan. Ook in de hoofdstad Ankara won de CHP-kandidaat, maar ook daar maakte de partij van Erdogan bezwaar. Of het in Ankara ook nog tot hertellingen komt is niet duidelijk. Bij de burgemeestersverkiezingen kreeg de partij van Erdogan een gevoelige tik in de grote steden. Vanaf vandaag kunnen homo's die seks met elkaar hebben in Brunei gestenigd worden. Dieven lopen het risico om hun rechterhand of linkervoet kwijt te raken. In het sultanaat op het eiland Borneo in Zuidoost-Azië gelden vanaf vandaag de extreem strenge wetten van de sharia. De sultan heeft de zware kritiek daarop van onder meer mensenrechtenorganisaties naast zich neergelegd. Volgens hem wordt zijn land er veiliger door. Vitale ouderen die zelf hun ouderdag willen regelen krijgen hulp van de overheid. Het kabinet wil kleinschalige alternatieve woonvormen extra stimuleren. Senioren proberen steeds vaker projecten op te zetten... waarin ze gemeenschappelijk kunnen wonen, al of niet in combinatie met zorg. Het bekendste particuliere initiatief is Knarrenhof in Zwolle. De woningen daar zijn zo ingericht dat ouderen er kunnen blijven wonen... als ze zorg nodig hebben. Het weer. Vooral in het westen nog wat pittige buien. Mogelijk met hagel en onweer. Vanavond en vannacht regent het nog in het noordoosten. Morgen wordt het een bewolkte dag. Vooral in het noordoosten kan dan wat regen vallen. En het wordt dan opnieuw zo'n 10 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB.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 I saw the pills on your table for your unrequited love. Without you holding me up. Now I'm strong enough for both of us. away in the dirt under me, yeah. Gonna shake, throw it away in the dirt, yeah.